4 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in het land hebben boeren de afgelopen avond opnieuw actie gevoerd tegen het beleid van minister Schouten van Landbouw. Knooppunt Hogeveen was een deel van de avond geblokkeerd. De politie gaf zes actievoerders daar een boete. In Veghel blokkeerden boeren een distributiecentrum van Jumbo... en in Amsterdam reden ze met ruim 30 trekkers door de stad. De boeren zijn boos dat minister Schouten het eiwitgehalte in veevoer wil verlagen... om zo de uitstoot van stikstof te beperken. De brandweer in Rotterdam is nog uren bezig met het blussen van een brand op een vrachtschip in de haven. Het, in het ruim staat al sinds gistermiddag een lading metaalschroot in brand. Wel komt er nauwelijks nog rook vrij. Een bemanningslid van het schip is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Farid Azarkan stelt zich kandidaat om lijsttrekker te worden van DENK... bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat maakte hij bekend in talkshow Op1. Na de zomer kiezen de partijleden de nieuwe lijsttrekker. Volgens Azarkan, die nu al partijleider is... blijven de strijd tegen racisme en discriminatie speerpunten van zijn partij. In het voorjaar waren de drie Kamerleden van DENK verwikkeld in een hardnekkige ruzie. Die werd half mei bijgelegd. Oprichters Kuzu en Usturk hebben al aangegeven dat ze na de verkiezingen niet terugkeren in de Tweede Kamer. Colombiaanse militairen hebben een belangrijke commandant van de guerrilla-beweging ELN gedood. Volgens president Doeken was hij de rechterhand van de militaire leider van de ELN. De autoriteiten zeggen dat de man betrokken was bij de planning en uitvoering van de zware bomaanslag in Bogota. Daarbij kwamen vorig jaar 21 mensen om het leven. Het was de dodelijkste aanslag in Colombia in 15 jaar. Het weer. Het is bewolkt en druilerig en een graad of 17. De komende dag klaart het in de loop van de ochtend op, neemt de wind iets af en schijnt af en toe de zon.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 It's not just a group. House. It's a feeling. And when you feel it. it you to come and talk it through like lovers usually do? But I got in the way and I was not okay despite the words I'd say. wanna, I just, I just wanna, I just wanna, I just, I just wanna. I just wanna I just wanna Thank to play your own. money. it's easy when you grow away in the summer night We'd be there in time, you call me Cause I could never get enough break our fall Yeah.